Over hoe het verder moet na 1 januari. Daar zijn namelijk nog geen afspraken over gemaakt. Op twee belangrijke punten lukte het tot nu toe maar niet om een deal te sluiten, vertelt correspondent Thomas Pekschoor. En dan gaat het dus over handel. Eh, dat is het ene hele grote deel. Er is een ander deel dat symbolisch heel belangrijk is. Dat is de visserij. Eh, en die twee dingen, daar moesten de Britten en de Europeanen nog uitkomen hoe ze daar in de toekomst mee verder willen. Het lijkt er dus op dat Brussel en Londen het vandaag ook op die punten eens worden. Er zou een pakket afspraken liggen van 2000 pagina's. Eh, de details van een akkoord, dat zijn ongetwijfeld voor sommige mensen, bijvoorbeeld voor vissers, heel belangrijke details. Maar dat zijn geen dingen waar een akkoord normaal gesproken nog op stuk gaat lopen. Dus ik verwacht echt wel dat het goed gaat komen. President Trump heeft gratie verleend aan een paar van zijn oud-medewerkers... die veroordeeld waren in het Rusland-onderzoek. Zijn oud-campagneleider Paul Manafort is weer vrij man. Die had 7,5 jaar cel gekregen voor fraude met geld. En ook zijn oud-campagneadviseur Roger Stone hoeft niet meer de cel in. De lockdown waar we nu in zitten kent niet alleen maar verliezers. Want hoewel veel winkels dicht zijn, staan bij de groothandel de deuren wijd open. Bij de macro in Amsterdam bijvoorbeeld gaat het hard. Ze zijn de enigste die open zijn, dus eh, iedereen komt hier. Dus staat een hele file gewoon op de Spakkelweg. Moet je kijken wat er allemaal uitrijdt en wat allemaal, het is niet normaal meer. Een hele file, ja. Hoe je het draait of keert, met of zonder corona. De kerst willen we toch cadeautjes hebben. Het is eigenlijk wel een beetje druk, ja. Nou ja, het enige kunnen doen is een mondkapje op en eh, afstand houden. ABN AMRO heeft onderzocht welke winkels goed gaan en welke niet. Er werd dit jaar veel elektronica verkocht. Dat is sinds de lockdown een kwart minder. En mensen zijn inmiddels wel uitgeklust, vertelt verslaggever Nick Wouters. De bouwmarkten die dit jaar niet te klagen hebben, want eh, heel veel mensen zijn gaan klussen. Maar in de eerste week van de lockdown min 30% hebben verkocht. Blijkbaar zijn toch veel klusjes al gedaan dat mensen ook niet meer denken... wat moet ik nou nog gaan verbouwen in huis? En natuurlijk is het ook moeilijker om aan die spullen te komen, dus dat zal er ook aan bijdragen. Het weer, het kan nu nog een beetje regenen. Later vanochtend wordt het steeds droger en komt de zon er soms doorheen.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 Daddy searched as well by the trees and the water, but never in the shed because he couldn't be in there. So I shook my head. We searched together, then we took a break for coffee. Everybody drinking coffee, but I didn't have a drop. I thought of Floppy and how cold it was at Christmas, and then I started crying and I couldn't make it stop. Cause I was sure I first day of Christmas 1961, everyone ate so loudly, but I didn't care. I could only think of Floppy, my dear little Floppy, and my appetite for food just wasn't there. After the soup, the main course would arrive, and my father laughed and pointed, Look, it's Floppy in the pan still see the silver bowl and him lying in three pieces, and I realize my dad is such an evil man. I left the table screaming and stamping, and I cried on my bed for hours and hours, and I stood cursing loud at the top of the stairs, yelling, Flappy wasn't yours! I stared out was the second day of Christmas, 1961. Mom remembers when she woke. Daddy was gone, and I told her not to go into the shed. And if she just behaves, she'd get something. Tell me later on. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een brexit-akkoord lijkt nu toch in zicht. De Britse premier Johnson is weer in overleg met de Europese Commissievoorzitter von der Leyen. En straks om 9 uur is er een persconferentie over de brexit aangekondigd. De politie waarschuwt dat tijdens de jaarwisseling wordt geschoten als agenten met vuurwerk worden belaagd. Politiecommandant Daniels zei in Nieuwsuur dat het door corona en het vuurwerkverbod wel eens een grimmige nacht kan worden. Ondanks de lockdown stegen de consumentenuitgaven vorige week ten opzichte van de week ervoor. Namelijk met 6,5 procent, zeggen economen van ABN AMRO. En dat is minder dan vorig jaar. Toen werd er in een week tijd bijna 30 procent meer uitgegeven. Het weer nog, geleidelijk wegtrekkende regen. Van het noorden uit ook wat zon, veel wind en een graad of 7. Mi es pura tentación. Adicción. Contigo te has vuelto una adicción. Yo lo sé. Pero que si me gusta, ¿qué importa? Al final esta vida corta hay que suba la nota. Prove tu boca y quiero más, más, más. Vuélvete loca y dame más, más, más. Deja que el roce vaya a Durf jij je te geven? Je weet dat ik mijn kans pak. Want we krijgen geen tweede. Nee, nee, nee. Zo ving ik in je moord. We kunnen niet ontkennen dat je bij mij hoort.